Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Zuid-Korea, China en Japan gaan nauwer samenwerken op het gebied van handel. Dat hebben de ministers van handel van die landen afgesproken... tijdens een ontmoeting in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De drie landen bereiden zich daarmee voor op de handelstarieven van de Verenigde Staten... die komende week ingaan. Vanaf 3 april gelden dan tarieven van 25% op auto's en auto-onderdelen. Tijdens de bijeenkomst spraken de drie landen ook af om nauwer samen te werken... en verder te praten op een vrijhandelsakkoord. Er is dit jaar geen komiek bij het Correspondence Dinner in het Witte Huis. Amber Ruffin steekt vaak de draak met de Trump-regering. De focus komt dit jaar volgens de journalistenvereniging meer te liggen op het werk van journalisten... gezien de gespanningen tussen het Witte Huis en de persvereniging. Correspondence Dinner had altijd de president als gast... maar Trump ontliep het diner volledig tijdens zijn eerste termijn. In Syrië heeft interim-president al shara de leden van zijn nieuwe overgangsregering gepresenteerd. Het kabinet van 23 leden moet het land leiden in een overgangsfase van vijf jaar. Al-Shira blijft zelf aan het hoofd van die regering. Eerder deze maand presenteerden de machthebbers al een tijdelijke grondwet... waaraan in onder meer vrijheid van meningsuiting... en politieke rechten voor vrouwen zijn vastgelegd. Hamas heeft ingestemd met een nieuw voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Het voorstel zou inhouden dat Hamas vijf gijzelaars vrijlaat... in ruil voor een staakt het vuren van 50 dagen plan is uitgewerkt door Egypte en Qatar... die bemiddelen tussen Israël en Hamas. Israël heeft het plan ontvangen, maar onduidelijk is of het ook akkoord gaat met het voorstel. De vuurwerkbranche eist honderden miljoenen aan compensatie als er een algeheel vuurwerkverbod komt. Dat zegt de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland in Nieuwsuur. De sector vraagt om een compensatie van 895 miljoen euro... terwijl het kabinet de mogelijke compensatie nog inschatte op 150 miljoen. Het weer. In het oosten blijft het in de ochtend nog regenachtig.